Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De Taliban heeft een conceptakkoord gesloten met de Verenigde Staten... over het terugtrekken van buitenlandse troepen uit Afghanistan. Dat meldt persbureau Reuters. De troepen zouden na ondertekening van het akkoord... binnen 18 maanden moeten vertrekken. In ruil voor de terugtrekking is afgesproken dat de Taliban erop toe gaat zien... dat Afghanistan geen vrijhaven voor terreurgroepen zal worden... Ook zouden er afspraken zijn gemaakt over het uitruilen van gevangenen... en het opheffen van reisverboden voor sommige leiders van de Taliban. De afspraken zijn nog niet officieel bevestigd. Op de Filipijnen zijn bij twee explosies zeker 19 mensen om het leven gekomen. De ontploffingen waren bij een Rooms-Katholieke kathedraal op het eiland Jolo. Zeker 48 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn ook een aantal hulpverleners... Zij waren naar de rampplek toegekomen na de eerste explosie... toen op dat moment de tweede bom afging. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Congo zijn meer dan 50 massagraven ontdekt. Volgens het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties... zijn de graven gevonden in het westen van het land. Hoeveel lichamen er in de massagraven liggen is nog onduidelijk. Volgens een lokale legercommandant gaat het waarschijnlijk om agenten en militairen... die met hun eigen wapens om het leven zijn gebracht... De graven zijn het gevolg van etnisch geweld in het westen van Congo in december. Dat zou zijn ontstaan na oneenigheid tussen twee lokale gemeenschappen. Canada heeft zijn ambassadeur in China ontslagen. Dat heeft de premier van het land bekendgemaakt. Mogelijk heeft het ontslag iets te maken met de kritiek van de ambassadeur... op de arrestatie van de topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei. Zij werd op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt. De ambassadeur was het daar niet mee eens.